de Jong met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp in Libanon. Door de oorlog zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Volgens Rode Kruisdirecteur Goosen zijn er in Libanon onvoldoende opvanglocaties... en gaan de leefomstandigheden snel achteruit. Zo is er minder drinkwater en gezondheidszorg voorhanden. Een man van 31 uit Vlijmen is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs... voor het online misbruiken van meisjes. Die waren tussen de 9 en 16 jaar oud. Met één meisje pleegde hij ook langere tijd fysieke ontrucht. Sinds 2015 zocht de man via sociale media contact met zijn slachtoffers. Hij deed zich daarbij voor als meisje of jongen van hun leeftijd. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, zette hij hen onder druk om seksueel getinte foto's en filmpjes van zichzelf te maken en hem toe te sturen. Indonesië komt met een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Het verbod gaat vanaf eind deze maand geleidelijk in. Volgens de Indonesische regering worden kinderen op sociale media blootgesteld aan pornografie, pesterijen, fraude en verslavingen. Door het verbod hoeven ouders niet langer strijd te leveren tegen algoritmes, zegt de regering. In december kwam Australië als eerste land ter wereld met een verbod op sociale media voor kinderen busvervoerders Transdev en Keolis willen in de regio Utrecht minder bussen laten rijden, zodat de dienstregeling betrouwbaarder wordt. Reizigers moeten er op die manier van op aan kunnen dat hun bus ook echt rijdt. In Utrecht is sinds half december een nieuwe dienstregeling ingegaan met nieuwe vervoerders en sindsdien vallen veel bussen uit. Verbeterplannen hebben nog weinig opgeleverd. Keolis denkt er nu over om vanaf april een tiende van de ritten te schrappen. En Transdev wil dat vanaf mei gaan doen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, maar ook kans op nevel en mist. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag op veel plaatsen zon. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Ook zondag en maandag nog zacht. En vanaf dinsdag frisser en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt in Noord-Holland weinig voor. Er staan nog slechts drie files.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 Door de oorlog zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. En voor hen is er te weinig drinkwater en gezondheidszorg. Een man uit Vlijmen in Brabant die meisjes afperste en misbruikte... is veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs deed op internet of hij een leeftijdgenootje was en vroeg om naaktbeelden en daarmee perste hij hen af. En net als Australië komt Indonesië met een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De regering wil die kinderen zo beschermen tegen porno, fraude en pesterijen. Het weer, vanavond en vannacht vrij helder bij 3 tot 7 graden.